Radio Nieuws. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Hallo, hallo en een bijzonder fijne avond alvast toegewenst. Live vanuit de studio hier in Waalwijk. Tot 7 uur kun je weer luisteren naar de show met boordevol funk, disco en soul. Dit is Langstraat FM Funk Night. waarschijnlijk wel kent van eh, Shannon. Die had dan in 1984 het origineel gemaakt. Dit komt van een aantal jaartjes later. 7 over 5, langs gaat er een Funk Night. Hier is Nine Rogers. Stop. Stay out of the light. Stay out of the light. Adios, senor. Shakatak. Don't blame it on love. Dan hadden wij Funk Night. Dadelijk in het eerste uur hoor je een nieuwe van One Way. Confunction. Yo Brian Peoples. Michael Cooper. The Temptations en de Four Tops. Michael Henderson. Mary Jane Girls. The Jacksons en The NM Band. En op de achtergrond hoor je wel. very White. Met een souvenir 1987. Vanaf Maxi is dit Show You Right. donkere stem. Barons Eugene Carter, zo heet hij voluit. En in het echt. Barons Eugene Carter White. Of gewoon eh, Barry White, want zo kennen we hem. Hij is in 2003 overleden op 58-jarige eh, leeftijd. Veel te jong. Ja, gelukkig hebben we zijn werk nog. En dit is nieuw, nieuw van One Way en Al Hudson. Komt van zijn nieuwste, hun nieuwste album dus, Pump That Butt. Because we are not responsible. Ain't fucking that. 1985 schrijven wij Guilty. Het is bijna half zes. Innocence van uh, Alexander O'Neill. Nou, dat, uh, dit is daar het antwoord op. <laughs> Guilty. Net zo goed als die van eh, Alexander O'Neill trouwens. Je zou ze zo kunnen mixen, want op hetzelfde tempo, dezelfde toonsoort. Dus probeer het maar eens. Kan het nou beter? Nou, ik denk het haast van wel. Langs er we Funk Nights met Michael Cooper. Dit is Break the Ice, komt ook uit 1985. I'm samen met de Four de Battle Song. En hier is Michael Henderson, Fico. First say van de Mary Jane Girls. En eh, iets later in het werk hoor je ook nog Rick James. Volgende week draaien we hem gewoon weer helemaal. Kom een klein beetje tijd tekort. Omdat we deze prachtige souvenir nog even willen draaien. Van de Jacksons. Komt het 1980. Draaien hoor je nog M Bands. In het eerste uur van Langs Radderem. Funk Night. En na het nieuws dan beginnen we met Climax Meeting in the Ladies Room. Het is 11. Nee, het is 10 voor 6. zei ik. Die komt er nu aan en She Wants. En eh, ja, je hoorde natuurlijk de Jacksons uit 1980. Souvenir Your Race. En eh, op over die NM-bands, ja, daar valt niet zoveel over te zeggen. Het is in ieder geval Britse funk. Eigenlijk eh, Britse star jazz, dat hebben ze gemaakt eigenlijk. En verder hoor je dit, dit nergens dus. Daarom zijn wij er om dit soort muziek te draaien. no mistake, so she should never ever worry. Oh no, cause everything she wants to be, I never felt to disagree. Yeah. Suddenly it came to be. won't end up feeling sorry Oh everything she wants to be Just happens to be so unreal But suddenly het. Uw duur betaald reclamebudget, hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Hij komt er weer aan. De grootste en de leukste wandeltocht van de regio. De 80 van de Langstraat. Op zaterdag 14 en zondag 15 september hoor en zie je de 80 van de Langstraat live. Via Langstraat FM, Langstraat NL en Langstraat TV. Tevens is de 80 live te volgen via langstraatmedia.nl. De 80 van de Langstraat. 80 van de Langstraat. Op 14 en 15 september live via ons. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Ewald van Lint met het Nieuws. Op de laatste dag van het filmfestival in Venetië hebben zo'n 300 klimaatactivisten de rode loper bezet. Ze eisten een aanlegverbod voor cruiseschepen in Venetië en vroegen aandacht voor de klimaatcrisis. In Venetië lopen de kades grote schade op doordat daar regelmatig veel te grote cruiseschepen aanleggen. De activisten vroegen ook de steun van de beroemdheden die het filmfestival bezoeken. Rolling Stones-zanger Mick Jagger zei al dat hij achter de actie van de klimaatgroep staat. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft Rusland om uitlevering gevraagd van de MH17-verdachte voor Lodimir Chemach. Die was gisteren onderdeel van een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne. Ons land had erop aangedrongen Chemach niet vrij te laten, maar mocht de verdachte wel verhoren voordat hij naar Rusland vertrok. Chemach wordt als belangrijke verdachte gezien in het MH17-proces. Hij was commandant van de luchtafweer toen het vliegtuig in 2014 uit de lucht werd geschoten. De politie heeft twee jongens van 18 en 20 jaar uit Amsterdam aangehouden voor de steekpartij waarbij dinsdag Jaron Grootvaam om het leven kwam. De twee hebben zichzelf gemeld bij de politie. De 18-jarige Grootvaam werd dinsdagavond neergestoken in Amsterdam Zuidoost. Hij werd direct gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed de volgende dag toch aan zijn verwondingen. En webwinkelbol.com gaat uitbreiden naar Wallonië, het Franstalige deel van België. Volgend jaar wil de online winkel met een Franstalige app komen. Volgens het bedrijf gaan daar vooral Waalse handelaren van profiteren, omdat bijna de helft van de omzet van bol.com door partners wordt verkocht. De internetretailer is al 9 jaar actief in België en heeft er ongeveer 2 miljoen klanten. In ons land zijn dat er vier keer zoveel. Het weer vanavond klaart het op veel plaatsen op. Vannacht is er nog kans op regen bij een graad of 10. Morgen begint de dag ook met regen, maar smiddags is er ook kans op zon... bij middagtemperaturen rond 17 graden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? come to this, well I'm back, but this time I'm with my man. And these women are putting their hands all over his Yamamoto Kanzai sweater that I bought, and I'm much, much unhappy about that. I'd hate to come down to the level and become a BW, a basic woman, but if they don't stop, it's gonna get scandalous. Uh-oh. for being in the neighborhood. In the Where's my jewelry? I'll be back real soon. Can we talk? was dat. Langs hadden we Funk Night. Deel 2 van aflevering 97. En dit is nog een heel klein beetje zomer. Richard Grayson is dit. Hard fun. 1900. straks eh, Slam en Calvin Johnson. En nu gaan we even lekker rappen. Met koppen. Daarna hoor je Athletic Star. En zo rond half zeven hoor je natuurlijk, zoals altijd, de funk agenda hier bij Langstraat FM Funk Night. Eerst koppen dus. slip and get in the move. If you wanna dance, but don't hesitate. Cause if you wait too long, it might be too late. This scene is thumping, this scene is bumping, everybody is having fun. fun. This scene is jumping, the bass is bumping, everybody jump on the one. Jumping up, jumping up, This scene is jumping up, jumping up. What's jumping up, jumping up? This scene is rocking. hebben. Dat kan ook natuurlijk. Ja, zeker niet. Oh. En dit komt zomaar in onze playlist. Atlantic Star 1985. Freakaristic was dat. Mark van den Hoek. En dat ben ik. Langstraat FM. Met de funk agenda. Houd je van 80 classics en disco? Nou, ik neem aan van wel, want anders zou je nu niet luisteren. Eh, dan kun je vanavond naar Ethisch Verantwoord. Zo heet dat evenement. Dit evenement wordt gehouden in de Groene Engel aan de Kruisstraat 15 in Os. De entree bedraagt, geen rol eigenlijk, maar wel 12 eh, euro. En het begint om 9 uur. 12 euro in de voorverkoop, moet ik er even bij zeggen. Dan bij Club Fix aan het Pieter Vredeplein 172 in Tilburg. Die hebben we al eerder gehad. Volgens mij eh, is het, vindt het evenement elke week plaats. Maar kun je vanavond in ieder geval genieten van heerlijke hip-hop. Het begint dadelijk om 10 uur en de entreeprijs in de voorverkoop ligt zo rond de 11 euro. En dan eh, tot slot Even kijken, we eventjes doorscrollen. Dat stond in 013, ook in Tilburg, wordt vanavond vunzige deuntjes gehouden. Je kunt daar dansen op hip-hop en funk. Nou, volgens mij, uh, eh, Atlantic Star die we net draaiden, is best wel een funzig deuntje. En Climax ook. Dus als het dat wordt, nou heerlijk dus. Maar ik vrees dat het iets anders wordt. <laughs> Want er staat hier ook eh, RB en dat is wat nieuwer dan de funk. Maar ja, goed, ik zou er nu niet zo diep op ingaan. Het begint om 11 uur en de entree is 11 euro. In de voorverkoop natuurlijk weer. En ik weet niet of het dan nog geldt, of het nog kan, of dat het aan de deur kan, hoeveel duurder het dan is. Wie weet. Billy Paul is het. I search no more. Langs dat we een Funk Night nog tot 7 uur en na 7 uur hoor je Peters Platenparade. Met Peter Sterrenburg natuurlijk. There's a new face in the crowd With big questions crying out Won't somebody look at me I'm so lonely, can't you see Just a visitor And I'm not so sure just what I want, but I know I don't wanna be alone tonight. Oh no, take me to the highest ride tonight, baby. for peace. I see the look that's in your eyes, telling me what you feel inside. No more visit oh. Now I know for sure you're the one I need and I want to be. Be with you forever. baby, that I need to keep on knocking. Come and satisfy me. langs hadden we een Funk Night. En dit komt ook uit de playlist 6. Met vier S'en. Eén aan het begin en drie aan het eind. Dit is City Live. Daarna hoor je Lucius Day en de Freddy Vane. Be There For Me is een souvenir 1985. Ali, Jasper Ali, Do It Right. En nog eentje van het nieuwe album van One Way. We Won't Stop draaien we ook nog. Voor het nieuws van 7 uur hier bij Langs FM. Funk Night. don't have to be alone. City can turn you on. There's so many places you can go. Ooh, everything is waiting there. Ooh. Thank you. 89 eh, schrijven Volgende week dan is het eh, de 80 van de Langstraat. Dus eh, dan zijn we er even niet. Een weekje daarna is het voetbal. Even kijken hoe het dan allemaal gaat. zie dat ik dat ook ga presenteren, dat weet ik niet. Funk Night is er in ieder geval weer zo op 28 september. Dus wat dit programma betreft, tot dan. En nu de nieuwe, de nieuwe, een nieuwe van One Way. van eh, Nieuw Old School, zo heet die, eh, het nieuwe album van ze. Dadelijk na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platen praten. Veel plezier met hem. En nog een fijn, fijn weekend. all night long. you up and down, spin you all around.